Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederlandse autorijders hebben in 2018 een record aantal kilometers afgelegd. Meer dan 121 miljard, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is meer dan 3 miljoen keer de wereld rond. Het aantal afgelegde kilometers ligt 1,2 hoger ten opzichte van 2017. Volgens het CBS rijden we gemiddeld genomen minder kilometers dan voorheen... 13.000, maar zijn er steeds meer auto's op de weg. Een klein deel van de Venezolaanse oppositie wil praten met de regering Maduro... zonder deelname van oppositieleider Guaido, schrijft persbureau AP. Het zou de eerste keer zijn dat een deel van de oppositie op eigen houtje gaat onderhandelen. Vier leiders van kleinere oppositiepartijen tekenden een overeenkomst om het gesprek aan te gaan met de regering. Kerkklokken in de regio Eindhoven, Nijmegen en Arnhem... zullen vanochtend om kwart voor elf tien minuten luiden. Daarmee wordt het moment herdacht dat bevrijdingsoperatie Market Garden begon. Ook worden de slachtoffers herdacht. Vandaag precies 75 jaar geleden probeerden de geallieerden de bruggen over Maas, Waal en Rijn te veroveren en door te stoten naar Duitsland, maar die operatie stokte. In totaal doen 22 kerkgenootschappen, zowel katholieken als protestanten, vanochtend mee. Prinses Irene krijgt een eigen bos. De prinses, die onlangs haar 80ste verjaardag vierde... wordt daarmee door de Stichting Nationale Boomfeestdag... bedankt voor haar jarenlange inzet voor de natuur. Het Irenebos komt in Alfa aan de Rijn... waar volgend jaar op 18 maart de Nationale Boomfeestdag wordt gehouden. Het beslaat 2000 vierkante kilometer en telt 225 bomen en struiken... die een voedselbos, een bijenbos en een klimaatbos moeten gaan vormen. En dan het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Wel kan er in het zuiden lokaal een mistbank ontstaan. De minima liggen rond de 10 graden. Later vandaag een mix van zon en stapelwolken... met in het noorden een bui. De temperatuur ligt tussen de 15 en 17 graden. Woensdag verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk is de A9 Alkmaar richting Amstelveen dicht. Bij Knopend Velzen omrijden kan eenvoudig over de A22.